Een voorspoedige start. Gert met het NOS Journaal. De 45-jarige vrouw bleef zwaargewond achter op straat... en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd een uur later bij een huis aangetroffen... maar de bestuurder is nog niet gevonden. De politie zoekt verder getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. De acht demonstranten die vrijdagmiddag over het hek klommen... van de Iraanse ambassade in Den Haag en met eieren gooiden... hebben een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen de komende drie maanden niet in de buurt van de ambassade komen... Gisteravond laat zijn ze voorlopig vrijgelaten. Een woordvoerder van de politie verwacht dat de Iraanse ambassade aangifte doet. De staking van het cabinepersoneel van KLM, die voor morgen was aangekondigd door de FNV, is voorlopig van de baan. Gisteren bereikten KLM en vakbond VNC, die 70% van het personeel vertegenwoordigt, al een principeakkoord over een nieuwe CAO. Deze tekst is ook aan FNV Luchtvaart voorgelegd en de bond heeft besloten de 24-uur staking tot nader order op te schorten. In Duitsland zijn de verkennende gesprekken begonnen tussen christendemocraten en sociaaldemocraten over de vorming van een nieuwe coalitie. CDU-CSU van bondskanselier Merkel en de SPD van Martin Schulz proberen de komende week vast te stellen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor vruchtbare onderhandelingen. De verkiezingen in Duitsland waren in september. Gesprekken tussen Merkel en de leiders van de Groenen en de liberale FDP over een coalitie bleven zonder resultaat. In de Oost-Chinese zee is een grote reddingsoperatie aan de gang voor tientallen opvarenden van een olietanker. Die is tegen een vrachtschip gebotst en in brand gevlogen. De opvarenden van het Chinese vrachtschip zijn ongedeerd. De operatie richt zich op de 32 bemanningsleden van de olietanker, bijna allemaal Iraniërs. Een deel van de olie zou in zee zijn terechtgekomen. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zon. Het is droog, vanmiddag wordt het tussen de 2 en 4 graden, maar door de krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan.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 Be. stuur jullie allemaal fijne dagen.